Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De eerste studenten zijn aangekomen in Den Haag. Daar protesteren ze vanmiddag tegen de langstudeerboete. Over een uurtje beginnen ze met een mars. Het kabinet wil de langstudeerboete weer gaan invoeren. En je moet dan 3000 euro meer collegegeld betalen... als je langer over je studie doet dan de bedoeling is. Dik tien jaar geleden bestond die langstudeerboete ook al... maar toen werd die snel afgeschaft. En studenten zijn erop tegen, want ze zeggen dat vertraging vaak juist komt door ziekte... mantelzorg of werken naast je studie of een bestuursjaar. En je hoeft de komende tijd waarschijnlijk niet bang te zijn... voor nieuwe stakingen en andere acties van buschauffeurs en treinmachinisten. Die waren boos omdat een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken werken zou worden geschrapt. En hun vakbonden waren daar niet mee eens, zegt verslaggever Nick Wouters. Ze zien dat de pensioenleeftijd steeds verder omhoog gaat en zeggen... ja, sommige mensen kunnen dat niet, die moeten gewoon eerder stoppen met werken. Ze hebben zich hard gemaakt voor die regeling... en ze hebben dus wel een ruimere regeling gekregen... dan de minister een paar maanden geleden nog voorstelde. Ja, mensen met een zwaar beroep kunnen door die regeling stoppen als ze 64 zijn. En dat is drie jaar eerder dan de rest. PSV-trainer Peter Bos kan morgen gewoon op de bank zitten bij de wedstrijd tegen AZ. Hij was geschorst nadat hij kritiek had op een scheidsrechter. Maar hij ging tegen die straf in beroep. De schorsing is nu omgezet in een voorwaardelijke straf. En als Bos in de komende twee jaar nog eens de fout ingaat... dan moet hij dus wel op de tribune gaan zitten. En mensen in het noorden van Friesland moeten nog eventjes voorzichtig zijn als ze in de buurt van Ternaard komen. Drie loodsen zijn daar afgelopen nacht helemaal uitgebrand. En bij het nablussen komt nog steeds veel rook en ook stoom vrij. De loodsen stonden ineens in vuur en vlam, zegt de brandweer. Plotsklaps, drie loodsen in de brand. Dus eh, wij ben ik heel benieuwd hoe dit nou... Eh, uh, eh, ontstingen is. Ja, in de buurt liggen nu stukken roets en ook glas van zonnepanelen op de grond. In een van de loodsen stonden machines, in de andere loodsen lagen aardappels en uien. Maar er staan ook tanks in de buurt met honderden liters brandstof. En die worden nu gekoeld, zodat ze niet ontploffen. Het weer dan nog op sommige plekken een grijze boel en ook behoorlijk mistig. In het westen en het noorden is er soms wat lichte regen. In het oosten juist opklaringen met zon.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 In Nederland is vorig jaar vaker melding gedaan van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Dat blijkt uit cijfers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. De slachtoffers zijn vooral vrouwen uit Zuid-Amerika en Afrika. Kinderen die niet zijn gevaccineerd tegen bijvoorbeeld mazelen en kinkhoest... moeten kunnen worden geweerd bij de kinderopvang. Dat willen de VVD en D66. De partijen dienen daarom een wetsvoorstel in. Het weer in het westen bewolking, in het oosten schijnt de zon bij 15 tot 21 graden. complain about never shown his face since the day he walked.